Twee andere Nederlanders raakten zwaar gewond. De vier reden op de snelweg richting Luik toen hun auto bij Sprimol... door nog onbekende oorzaak in een slip raakte en over de kop sloeg. De slachtoffers waren 65 en 67 jaar oud.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 De Belgische politie heeft in de Ardennen een man gearresteerd... voor het opgraven van lijken op kerkhoven. De Waal van 36 uit Wanzen zou met de overblijfselen seksuele handelingen hebben verricht. Zijn ouders hebben hem aangegeven bij de politie. In een bos bij Hoei vonden agenten de plastic verpakte overblijfselen in een diepe put. De brandweer heeft de plastic zakken eruit gehaald. De man zit voorlopig vast. In Saudi-Arabië krijgt een journaliste 60 zweepslagen... vanwege een tv-programma waarin openlijk over seks werd gepraat. Dat is in Saudi-Arabië taboe. De show was gemaakt door een Libanees station... dat in Saudi-Arabië is verboden, maar dat veel kijkers trekt... De journaliste van 22 had aan dat programma meegewerkt. Het weer is vrijwel overal droog en het klaart op. Overdag schijnt de zon volop en er is een kleine kans op een bui.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 De Nacht van de Nacht bestaat onder meer uit workshops, nachtfotografie... sterrenkijken en nachtelijk dierentuinbezoek. Bij honderden gebouwen is het licht gedoofd, waaronder de Dom, de Euromast en de Martini-toren. In Almelo is door een brand in een woning een dode gevallen. Ook moest iemand met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis worden gebracht. Het vuur werd rond 1 uur ontdekt en kon door de brandweer snel worden geblust. De oorzaak van de woningbrand aan de Bekenstein in Almelo is nog onduidelijk. In Oekraïne zijn de campagnes begonnen voor de presidentsverkiezingen. Gisteravond kwamen tienduizenden aanhangers van premier Julia Tymoshenko bijeen in Kiev... op de plek waar vijf jaar geleden de Oranje Revolutie plaatsvond. De premier werd toegejuicht nadat ze door haar partij tot presidentskandidaat was gekozen. De liberale Timoshenko, bekend van de vlecht over haar hoofd... wil Oekraïne de EU binnenloodsen zonder zich af te keren van Rusland. Haar belangrijkste rivaal is oud-premier Yanukovych, een voormalige communist die probeert zijn pro-Russische imago van zich af te schudden. De huidige president Yushchenko die uitgesproken westers is, lijkt te weinig kans te maken op herverkiezing.